Toch was er een aantal incidenten. Zo zijn in Amsterdam en Leeuwarden mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie gooiden. In Wapenveld heeft een politieagent een waarschuwingsschot gelost toen hij werd belaagd door jongeren. Bij een explosie in Rijswijk zijn op oudejaarsavond meerdere mensen in brand gevlogen. Volgens Omroep West zouden er gasflessen zijn ontploft nadat mensen een caravan in brand hadden gestoken. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn en of mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na de explosie in Rijswijk moesten de ME eraan te pas komen om de jongeren op afstand te houden en de brandweer de caravan te laten blussen. Het was een veel rustiger jaarwisseling dan gewoonlijk voor het oogziekenhuis in Rotterdam. Oogarts Thier de Faber zegt in het AD dat hij het in zijn 23 jaar in het ziekenhuis nooit zo rustig heeft gehad. Hij pleit voor voortzetting van het vuurwerkverbod. Koning Willem-Alexander heeft vannacht een werkbezoek gebracht aan het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Hij sprak daar met artsen en verpleegkundigen over hun ervaringen tijdens de jaarwisseling. Hadden jullie wel extra capaciteit beschikbaar? Eh? Ja, we hebben ongeveer drie verpleegkundigen extra in de nachtdienst. Ja. Eh, en we hebben sowieso een heel eh, noodplan gekregen. Wie moesten bellen als er wat aan de hand was. De koning kreeg te horen dat het dit jaar een stuk rustiger is op de eerste hulp dan andere jaren. Eerder vannacht ging Willem-Alexander ook langs bij het regionaal crisiscentrum en politiebureau Hoefkade. Op het bureau sprak hij met schoonmakers die tijdens de jaarwisseling op straat brandgevaarlijk materiaal opruimen. Het weer. Op een aantal plaatsen kans op dichte mist en gladheid. In het noordwesten en enkele bui. Verder droog en in de middag wat zon. En het wordt 3 tot 6 graden. Morgen vrij zonnig en droog en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just no. I'm not your friend. that you de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het vuurwerkverbod is er tijdens de jaarwisseling toch behoorlijk wat vuurwerk afgestoken. Uit het hele land komen berichten dat er veel is geknald. Hulpverleners kregen op verschillende plaatsen te maken met agressie. In Amsterdam werden vijf mensen aangehouden die met vuurwerk naar de politie gooiden. Ook in Leeuwarden werden arrestaties verricht toen jongeren de politie met vuurwerk en glas bekogelden. Dat is een veel rustiger jaarwisseling dan gewoonlijk voor het oogziekenhuis in Rotterdam. Oogarts Tjeerd de Faber zegt in het AD dat hij het in zijn 23 jaar in het ziekenhuis nog nooit zo rustig heeft gehad. Hij pleit voor voortzetting van het vuurwerkverbod. En het weer nog kans op dichte mist en gladheid. In het noordwesten een bui, verder vanmiddag wat zon en het wordt 3 tot 6 graden. to Oxford Street, trying to ride. good Saint Nick.